start. Bastiaan Nachtegaal met het NOS Journaal. Het is officieel epidemie. De afgelopen weken werden al steeds meer mensen ziek... maar vorige week is de epidemiegrens officieel overschreden. Volgens het Nivel en het Nationaal Influenza Centrum... zijn vooral kleine kinderen tot vier jaar ziek naar de huisarts gebracht. Het gaat om een milde griepvorm. De meeste mensen zijn er binnen enkele dagen rust... en wat pijnstillers weer bovenop. Een man die in 2013 tot 12 jaar cel werd veroordeeld voor een moord zonder lijk... is in hoger beroep vrijgesproken. Volgens het gerechtshof in Leeuwarden is er geen bewijs. De Turkse verdachte zou zeven jaar geleden Michael de Vrieze uit Buren in Friesland om het leven hebben gebracht. Hij kreeg 12 jaar cel wegens doodslag. Twee jaar geleden werd hij na een tussenvonnis al vrijgelaten bij gebrek aan bewijs. Milieudefensie heeft teleurgesteld gereageerd op de uitspraak in de rechtszaak over schone lucht. De organisatie betoogde dat schone lucht een mensenrecht is... en dat de staat meer moet doen om te voldoen aan de uitstootnormen van de Wereldgezondheidsorganisatie. De rechtbank in Den Haag zegt dat de staat probeert de normen te halen... maar nergens staat dat dat nu al moet gebeuren, zegt de rechtbank. Milieudefensie denkt nog na over hoger beroep. Een hoogleraar van het Universitair Ziekenhuis in Maastricht is weg als afdelingshoofd vanwege de manier waarop hij met medewerkers omging. Het hoofd van de afdeling transplantatie-immunologie zou medewerkers en promovendi jarenlang hebben gekleineerd en uitgescholden. Meerdere medewerkers zouden met burn-outs thuis zitten. Met meldingen bij de vertrouwenspersoon van het ziekenhuis werd niets gedaan. Of de professor is opgestapt of ontslagen is onbekend. Hij blijft wel bij de Maastrichtse Universiteit als onderzoeker... en ook mag hij nog promovendi begeleiden. Het weer. In het zuiden soms wat zon, verder zwaar bewolkt... en later vanmiddag en vanavond overal regen. Het wordt rond 6 graden. Vanavond aan zee een mogelijk stormachtige wind. Morgen winterse buien en 4 of 5 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Arne Broekhuis van de ANWB.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 can only get better. It can only get, it can only get, they get over me. You know, I know that things can only get better. see.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 Red something now you lie. 好好。 someday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 boom, boom. Thank you. listen radio. Met ZFM. Fijne kerstdagen. Just got paid. It's our biggest Friday night. Can't few.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 wenst jullie allemaal fijne dagen en een voorspoedig.